Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De politie gaat met een opsporingsteam op zoek naar de boeren... die bij het huis van stikstofminister Van der Wal vernielingen hebben aangericht. Rellende boeren braken gisteravond door een afzetting van de politie... en vernielden een politieauto. En ook leegden ze een giertank in de buurt van het huis van de minister. De situatie was zo dreigend dat agenten niet meteen konden ingrijpen. Vanuit meerdere kanten is er kritiek op het gedrag van de protesterende boeren. Politiechef Willem Wolders noemt het volstrekt onacceptabel. Voorman Sjaak van der Tak van boerenorganisatie LTO keurt de actie voor 100% af. Verder willen D66 en de Partij voor de Dieren snel een debat over de verharding van de boerenprotesten. Eerder op de avond waren ook op andere plaatsen boerenprotesten. Bij de A1 ter hoogte van Stroe sloegen relschoppers met stalen pijpen... en grote houten hamers in op politiebussen. bij andere snelwegen werden banden en hooibalen in brand gestoken. Op de A50 bij Apeldoorn werden hulpverleners die een brand wilden blussen... bestookt met vuurwerk. Het aantal doden door de opsluiting in een snikhete vrachtwagen in Texas... is opgelopen naar 51. Gisteren werden in de verlaten vrachtwagen al 46 doden gevonden. In het ziekenhuis zijn alsnog vijf gewonden overleden. De slachtoffers zijn migranten. Onder de doden zijn zeker 27 Mexicanen, vier Hondurezen en drie mensen uit Guatemala. Aruba, Curaçao en Bonaire maken zich op voor de komst van tropische storm Bonnie. Die komt komende nacht aan land en zou kunnen uitgroeien tot een orkaan. Curaçao voert een avondklok in. Vanaf 4 uur s middags lokale tijd mag niemand meer op straat zijn zonder goede reden. De bewoners slaan voor de zekerheid eten en drinken in. De Oranje Vrouwen hebben in Enschede het WK-kwalificatieduel met Belarus met 3-0 gewonnen. Door de overwinning gaat Nederland nu aan kop in groep C. De drie doelpunten kwamen van Roord, Nouwen en Berestein. Het weer, de dag begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt 25 tot 28 graden.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 Cause I've been waiting all your calls on site. You can fly to Acapulco for the night. I can tell you on that ball shit I like. Cause when you said you paid the bill, had me singing like, ooh, can't nobody do it like you. So baby, can you tell me what to do? I can survive, but I don't know until I vibe with it. I'ma get behind and grip no thousand sit beside it. I got a Rolls Royce out the door, but you might as well to ride with. She know what she dealt with me, she gon' have to let me dive in. I like to do things to make you smile. You say you fuckin' with me, babe, I'ma stop fuckin' around. You know, I take you out, I gotta take you down. Tonight, I gotta test drive before I'm for sure. They don't make me wait, I'm a real player, I wanna play. And you be looking like the way you look, the way you taste. And if it check out the mirror, I'ma break a check out and bustin' that down.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 Demonstrerende boeren zijn gisteravond door een politieblokkade gebroken... bij het huis van stikstofminister Van der Wal. Ze vernielden een politieauto en lieten een giertank leeglopen... De politie vond de situatie zo onveilig dat er niet direct werd ingegrepen. De politiechef Willem Wolders noemt de acties bij het huis van minister Van der Wal volstrekt onacceptabel. Meerdere politieke partijen veroordelen de acties en willen dat er snel een debat komt in de Tweede Kamer. Turkije vindt het toch goed dat Finland en Zweden toetreden tot de NAVO. Het land maakte als enige NAVO-lid bezwaar omdat Zweden en Finland onderdak zouden bieden aan terroristen.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 Every single out space will shine on, hey, shine on. Let me be the love that comes from the I wanna be your love light. away. All these nations, everybody listen now. Let me be the love that comes from the sun.